Uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. Oud-president Trump gaat zich donderdag aangeven bij de gevangenis in de staat Georgia. Dat zegt hij op zijn eigen social media platform Truth. Trump wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot... om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te passen. De borgsom is vastgesteld op 200.000 dollar. Op het moment dat Trump zichzelf overgeeft... gaat het gebied rondom de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd. De huidige Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui aangekomen voor een kort bezoek. Hij is daarom de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. De branden die twee weken geleden het eiland hebben geteisterd... hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost en de dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, dat meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met een grotere vraag naar zorgpersoneel... zoals in de thuiszorg en de kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona... op de test- en eh, vaccinatielocaties werkten... maar een ander vak hebben gekozen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. En ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij gaf gisteren in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken... om te pleiten voor meer steun, met, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. Het weer, landinwaarts kans op nevel of mist.